Dik te Hark met het NOS-journaal. De benoeming van de vicepresident van de Raad State. Dat concludeert de nationale ombudsman Brennick Meijer. Rond de benoeming van minister Donner als opvolger van Jane Quinning, de Raad van State, ontstond vorig jaar veel beroering. De ombudsman vindt dat de overheid openheid moet geven over politieke invloed op benoemingen. Volgens hem is het vertrouwen van mensen in de overheid afhankelijk van de openheid die ze ervaren. Daar past niet bij dat politieke partijen achter de schermen invloed uitoefenen, vindt Brennick Meijer. Het opnemen van vingerafdrukken in het paspoort is te haastig ingevoerd. Dat concludeert hoogleraar Becker, die in opdracht van minister Spies de invoering van het biometrisch paspoort heeft onderzocht. De technische moeilijkheden lijken te zijn onderschat, meent Becker. En ook liep bij de invoering de samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie niet soepel. Op de Seychelles staan vliegtuigen klaar om de passagiers van het cruiseschip Costa Allegra naar Rome te vliegen. Dat zegt een luchtvaartwoordvoerder van de eilandengroep. Het schip raakte maandag na een brand in de machinekamer stuurloos op de Indische Oceaan. Naar verwachting wordt het schip vanmiddag de grootste haven van de Seychelles binnengesleept. De meer dan duizend opvarenden zullen vrij snel na aankomst naar Rome worden gevlogen. Een veilinghuis in Los Angeles heeft gisteren 15 Oscar-beeldjes verkocht, ondanks een officieel protest van de Oscar-organisatie. De vergulde beeldjes zijn gekocht voor 2,2 miljoen euro. De organisatie van de filmprijzen tekende protest aan omdat Oscars gewonnen moeten worden en niet gekocht. Overigens is het... Eh, toch kon de Academy de veiling niet voorkomen. kan alleen bij Oscars vanaf 1950. In dat jaar werd het verhandelen van de beeldjes verboden. Het weer eerst nog bewolkt, nevelig en hier en daar mist. Vanmiddag vrijwel overal droog. Het wordt 9 graden aan zee en een graad of 13 in het binnenland. Morgen weinig verandering.